Ook spreken ze van Israëlische oorlogsmisdaden. De deelnemers aan de top eisen ook toelating van hulp in Gaza. De emir van Qatar zei op de top dat zijn land probeert te bemiddelen met Hamas... om gijzelaars in de Gazastrook vrij te laten. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad... hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Volgens de directeur van het ziekenhuis is het een kwestie van tijd voor patiënten doodgaan. Hij spreekt van hevige bombardementen rond het ziekenhuis. Ook het Al-Quds ziekenhuis in Gaza-stad ligt onder Israëlisch vuur. Volgens Israël gebruikt Hamas de gebouwen om aanvallen uit te voeren. In Bangladesh liggen kledingfabrieken stil door gewelddadige protesten. Duizenden fabrieksarbeiders protesteren al weken voor een hoger minimumloon. Bij die protesten kwamen drie mensen om het leven en werden tientallen fabrieken geplunderd. Volgens de politie hebben kledingproducenten nu uit voorzorg 150 fabrieken gesloten. Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. De conservatieve Joseph Strickland is fel tegenstander van vernieuwingen in de kerk. Op sociale media noemde hij het bespottelijk dat er binnen de kerk gepraat wordt over het toelaten van vrouwen in bestuurlijke functies... en over de vraag hoe LHBTI'ers een plaats in de kerk kunnen krijgen. Het gebeurt vrijwel nooit dat een paus een bisschop ontslaat. Het weer vanavond minder wind en ook het aantal buien neemt af. Alleen aan zee komt een enkele bui voor.